Ook de hervormingspartij vroeg daarom om een hertelling. Bij de presidentsverkiezingen op 8 november werd de noordelijke staat gewonnen door Donald Trump. Als de hertelling in Wisconsin leidt tot een andere uitslag is Trump niet meteen in de problemen. In de staat staan tien kiesmannen op het spel. De Groene Partij is wel van plan ook in andere staten hertellingen aan te vragen. Friesland Campina eist dat er voor 16 december een oplossing is voor een gevaarlijke spoorwegovergang in Gelderland. Anders wordt de melk van de boer aan de andere kant van het spoor niet meer opgehaald. De melkwagen moet via een onbewaakte, onverharde spoorovergang naar de boerderij. En dat vindt Friesland Campina te gevaarlijk. Uli Heunes is teruggekeerd als voorzitter van Bayern München. De 64-jarige Heunes werd met een grote meerderheid gekozen. Hij kreeg 98,5% van de stemmen. Heunens was al eerder voorzitter van Bayern, maar moest de functie neerleggen toen hij begin 2014 tot 3,5 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld wegens belastingontduiking. Het clubicoon van Bayern had de Duitse fiscus voor zo'n 28 miljoen euro opgelicht. Begin dit jaar zat de helft van zijn straf erop en mocht de oud-voetballer de gevangenis verlaten. In de Eredivisie is afgelopen avond één wedstrijd gespeeld. Go Ahead Eagles verloor thuis met 1-0 van Willem II. Het weer. De mist breidt zich vanuit het noordoosten verder over het land uit. Het gaat licht vriezen en plaatselijk is er kans op gladheid.